spoedige start. Mark Hokker met het NOS Journaal. Het extra geld dat verpleeghuizen de komende jaren krijgen... moet worden besteed aan het aannemen van meer personeel. Dat zegt minister De Jonge van Volksgezondheid tegen de Volkskrant. Als het geld ergens anders heen gaat, wordt het teruggevorderd, zegt De Jonge. Volgend jaar krijgen verpleeghuizen 435 miljoen euro aan extra budget. Daar moeten 10.000 extra zorgmedewerkers van worden betaald. Het Bonger Instituut en het Trimbos Instituut zeggen dat steeds meer jongeren tussen de 13 en 17 jaar lachgas gebruiken. Incidenteel gebruik levert geen schade op voor de gezondheid, maar bij regelmatig gebruik kan hoofdpijn, moeheid en duizeligheid voorkomen. Volgens het AD wil minister Bruins van Zorg dat de lachgaspatronen niet meer aan minderjarigen worden verkocht. Dankzij een nieuwe meetmethode voldoet de NS dit jaar aan de norm voor het aantal zitplaatsen in treinen op de hoge snelheidslijn. De NS kreeg al twee keer een boete voor een tekort aan zitplaatsen. Bij een derde boete kan de HSL aan een andere vervoerder worden gegeven. De NS kijkt sinds dit jaar naar een gemiddelde van 12 treinen in de spits... in plaats van alleen de drukste trein. Daardoor is de kans op een zitplaats bijna 10 punt hoger dan vorig jaar... blijkt uit de jaarrapporten. Op de luchthaven van Atlanta zijn vanwege een stroomstoring meer dan duizend vluchten geannuleerd. Er kan geen enkel vliegtuig landen of opstijgen. De storing is mogelijk veroorzaakt door brand in een ondergronds elektriciteitsstation. Er was geen gevaar voor reizigers in Atlanta. Steeds meer kinderen wonen niet meer in een gezin met hun eigen ouders. De afgelopen 20 jaar steeg dat aantal van 400.000 naar 600.000 kinderen, meldt het CBS. Een kwart van de gescheiden ouders kiest voor het co-ouderschap, waarbij kinderen net zo vaak bij de vader als moeder wonen. Hoogopgeleide ouders kiezen eerder voor het co-ouderschap dan lager opgeleide. Het weer, de regen trekt de komende uren weg en het wordt op de meeste plaatsen droog. De zon schijnt vandaag geregeld en het wordt 6 tot 8 graden. Ook morgen nog redelijk wat zon, vanaf woensdag meer bewolking.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 Lonely. From now on, our troubles will be mine. gather near to us. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.